Had jij ooit al eens zo een heerlijk gevoel? Een hoofd dat draait en een huid die tintelt, je loopt op je staat voor je uit. Je lippen bewegen, maar je maakt geen geluid. Je schreeuwt hou de dief, maar komt niet vooruit. Je staat aan de grond genageld.